Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er staan dit weekend opnieuw lange rijen op Schiphol. Zes vluchten zijn vandaag zelfs verplaatst naar andere vliegvelden. Schiphol zegt zelf dat de drukte goed beheersbaar is is al zo'n twee weken een rommeltje door de drukte van de meivakantie en een personeelstekort. En dat laatste moet snel worden opgelost, zei de minister gisteren. Dus ze zullen ze alles uit de kast moeten halen om ervoor te zorgen dat het bij de beveiliging, bij de afhandeling, eh, dat het daar eh, met meer mensen beter kan gaan, eh, kan gaan lopen. Ja, en daar is goed werkgeverschap, goed opdrachtgeverschap voor nodig. Dat de mensen ook daadwerkelijk, de mensen die nog hier moeten gaan werken, dat die het ook leuk gaan vinden om hier te werken. Hij denkt dat Schiphol alles uit de kast zal moeten halen om nieuw personeel te lokken een man uit Groningen is opgepakt na een steekpartij. Hij zou afgelopen nacht in de plaats Winschoten ruzie hebben gehad in een café. Die ruzie liep uit de hand. De man van 21 werd meerdere keren gestoken. Iemand anders raakte licht gewond. In Eindhoven heeft een man van 27 gisteravond een verkeersregelaar op de motorkap van zijn auto meegesleurd. Die verkeersregelaar gaf de automobilist een stopteken, maar die luisterde daar niet naar. Na 15 meter viel de verkeersregelaar van de auto af. Die ging er met volle snelheid vandoor. De bestuurder is later op de avond opgepakt. En door de oorlog in Oekraïne is zonnebloemolie nog steeds lastig te krijgen. Op veel plekken is het uitverkocht of hartstikke duur. Lumpia-bakker Fibi uit Beek en Donk bedacht daarom voor haar kraam een ruilactie. Klanten die een fles doneerden kregen gratis drie lumpia's mee. Dat ging behoorlijk goed. Deze heb ik gehad. Van 1 liter deze en zelf zo'n grote heb ik ook gehad. En hoeveel heeft u nu in totaal gehad? Uh, wel, 100, liter, denk ik. 100 liter? Ja. Zoveel? Ja. Hoe voelt dat? Ja, ik was heel erg verbaasd. Ja, de klanten zijn echt heel attent. Sommige mensen hadden hun hele auto volgeladen. Fibi heeft zoveel olie gekregen dat ze voorlopig wel weer vooruit kan. Het weer nog opnieuw een prima lentedag. Er is af en toe een stapelwolkje, maar het is wel droog.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 En ook zo'n 10 minuten voor de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heer Hugo Waard en knooppunt Kooimeer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, cause I am the one betrayed. Bang, bang, alive. You fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang. Baby, oh, come to me like you used to, down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared. You're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So, baby, let's have some fun alive told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out at minus 10 degrees.